Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Volgens Oekraïne heeft Rusland de dus stad Gerson weer zwaar beschoten. Ook het omliggende gebied zou geraakt zijn. Door de aanvallen zijn veel wooncomplexen geraakt. Er zouden zeker één dode en twee gewonden zijn gevallen. Eerder deze maand wonnen de Oekraïners Gerson terug van de Russen. Maar toch is het dus nog niet helemaal veilig in de stad. Surinaamse organisaties zijn niet blij met het plan van het kabinet om op 19 december sorry te zeggen voor het slavernijverleden. Ze vinden het overhaast en onduidelijk. De voorzitter van de organisatie tegen discriminatie en racisme is verbaasd, zegt ze in Buitenhof. Je zou toch denken dat je eh, zo'n belangrijke datum, hè, als die er nu voor ligt, 19 december, dat je die met elkaar hebt afgestemd en dat mhm. je met elkaar afspraken hebt gemaakt, ook over de inhoud van de boodschap. Want als er excuses gemaakt gaan worden, is de toon heel erg belangrijk, maar ook wat die excuses inhouden. De Surinaamse organisaties vinden ook dat de koning of premier Rutte naar Suriname moet komen voor het excuses en niet minister Weerwind. In Volendam is een jongen van 15 overleden nadat hij afgelopen nacht op zijn fiets werd aangereden door een taxi. Dat meldt NH Nieuws. Volgens een ooggetuige werd de fietser weggeslingerd en 50 meter verderop gevonden. De bestuurder is opgepakt, maar inmiddels weer vrijgelaten. En het WK voetbal in Qatar is alweer de hele dag bezig. En de uitslagen vliegen je om de oren. We zetten het even voor je op een rij. Marokko speelde vanmiddag een lekker potje tegen België. Ze wonnen met 2-0. En dat is hun derde overwinning op het WK. En die 2-0 klonk in eigen land zo. Ziyech, Ziyech, Ziyech. Vandaag met Ziyech. Verder, verder, verder, Ja, zijn we weer even wakker. En eerder op de dag won Costa Rica met 1-0 van Japan. Yoshida. Oh, slordig. Tegeda Fuller. Ja, daar is hij. Daar is de goal van Costa Rica. En Japan baalt nu flink, want door te winnen hadden ze direct in de achtste finales kunnen komen. Op dit moment wordt Kroatië tegen Canada gespeeld. En vanavond kun je je bakje chips erbij pakken voor Spanje-Duitsland. Krijg je nog het weer, bewolkt en regenachtig met zo'n 7 graden. En dat blijft vanavond ook zo. Morgen vooral bewolkt, maar ook kans op regen dan. En niet warmer dan 8 graden.